Voor ik geboren ben, voor ik de mensen ken, daar is mijn Grengeland, door aan de waterkant. Voor ieder wonen, die ongedachten kleur, de ziel van elk verhoor, jou naar Het dialect is nooit van Stein, het verandert met de tijd. En als je onze schrijvers lezen, dan kun je daar veranderingen zijn. Op Westerwal of het Hoge Land, ja, elke streek zien eigen variant. Of zo kan drijven of til, als ik goud luisteren het verschil. Wat mocht te doet, wat mocht te doet, of nou onkruid is of roet. Edig blift of zuur of zoer, en agrariër en boer. Of ten vel is of een vlei, moog van streek of schieterij. Ach, wat mocht er eigenlijk zoet, bak tot brood of stoet. Af Westerwal, af het ja, elke streek zijn eigen variant. Of zo kan Drijberg of Briltil, als ik goud lusten het verschil. Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of een gaul is of een vak, bouwdel mot onder dak. Of ten reis of een loon, als mok in verstoon. Dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakken bak of brood of stoet. Waar ik geboren ben, waar ik de mensen ken, dat is mijn aan, door aan de waterkant. Waar ieder woorden hun, die jong gedachten kleun, de ziel van elk verhoor. jún